6 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De overheid heeft aangedrongen op het maken en publiceren van foto's van Volkert van der Graaf. Dat zegt Stijn Franke, de voormalige advocaat van Van der Graaf in de Volkskrant. Het OM en minister van der Steur zeiden gisteren dat het OM pas een dag voor publicatie op de hoogte is gebracht. Volgens Franke heeft de minister de Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd. De partijen in de Tweede Kamer zijn overwegend blij met het akkoord dat de EU-ministers gisteren bereikten over de herverdeling van asielzoekers, maar vinden dat het hier niet bij kan blijven. Volgens de PvdA is dit een eerste stap naar een gezamenlijk Europees antwoord op deze humanitaire crisis. De VVD vindt dat Europa zich nu moet richten op het beperken van de toestroom van vluchtelingen. Ook het CDA en D66 willen dat er wordt gekeken naar oplossingen voor de lange termijn. Eén op de drie Nederlanders is relatief zeer welvarend en naar eigen zeggen gezond en tevreden met het leven. Een kwart is dat niet, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral hoger opgeleiden scoren hoog op welvaart en welzijn. Stellen van in de twintig zonder kinderen staan er het beste voor. Achterblijvers zijn vooral alleenstaande ouders met jonge kinderen, laagopgeleiden en mensen met een uitkering. Dirk Scheringa sluit zich aan bij de ondernemerspartij van Hero Brinkman. Dat heeft de voormalig oprichter van de in 2009 omgevallen DSB-bank... en oud-voorzitter van AZ bij het tv-programma Pauw bekendgemaakt. Scheringa wil zich vooral inzetten voor ZZP'ers... die volgens hem worden benadeeld in de samenleving. Komende zaterdag houdt de ondernemerspartij zijn eerste congres. Anna van der Breggen heeft gisteren bij de WK wielrennen in Richmond zilver behaald op de individuele tijdrit. Van der Breggen moest alleen Linda Willemsen uit Nieuw-Zeeland voor zich dulden. Het verschil was minder dan drie seconden. Brons was voor de Duitse Lisa Brennauer. Het weer, vooral in de kustprovincies enkele buien. Later ook landinwaarts buien met af en toe zon.